een Klomp met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer wil mensensmokkelaars aanpakken als terroristen. Ook wil hij het budget voor de nieuwe grenswachtorganisatie verdubbelen. Die maatregelen maakt Starmer vandaag bekend in een toespraak bij Interpol. Britse media hebben stukken van de speech kunnen lezen. Dit jaar zijn al ruim 31.000 migranten het kanaal overgestoken van Frankrijk naar Engeland. Bijna 60 mensen overleefden dat niet. Starmer wil dat mensensmokkelbendes nu gezien worden als terroristische organisaties. Wat dat precies betekent is nog niet duidelijk. In Moldavië heeft zittend president Maya Sandu de verkiezingen gewonnen. Eerst was het een nek-aan-nek race tussen Sandu, die pro-Europees is... en de pro-Russische Alexander Stoyanoglo. Maar toen bijna alle stemmen geteld waren... was de voorsprong met 54% van de stemmen groot genoeg voor Sandu... om de overwinning op te eisen. In haar toespraak zei Sandu dat de kiezers Moldavië gered hebben. Ze wil met het land toetreden tot de Europese Unie. Oud-staatssecretaris Itzinga van Financiën heeft zijn zakelijke belangen openbaar gemaakt. Vrijdag trad de NSC er af nadat hij eerder niet openbaar wilde maken in welke bedrijven hij heeft geïnvesteerd. Verschillende partijen in de Tweede Kamer hadden daarom gevraagd, waaronder coalitiepartij PVV. Vooral de kritiek en toon van Wilders viel bij Itzinga verkeerd. Hoewel hij bij zijn aantreden zijn zakelijke belangen op afstand had gezet... waren er bij partijen twijfels over zijn onafhankelijkheid. Itzinga was verantwoordelijk voor de Belastingdienst. De shorttrackster Xandra Velzenboer heeft bij de tweede 500 meter van het World Tour seizoen weer goud gepakt. Net als vorige week wist ze in Montreal de finale van kop af te winnen. Het was al haar derde zege dit wereldbekerseizoen. De laatste dag van het World Tour weekend Track begon met een zilveren medaille voor Nederland op de gemengde aflossing. Het weer helder en het koelt af naar rond het vriespunt. In het zuiden geldt code geel vanwege dichte mist.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 Niet daar het in niet zeer. maar wat weet ik er nou van? Soms dacht ik, stel nou dat, en dat was het blijven aan de jongen. convince us that you're happy, yeah. We've seen this all before, Brothers taking advantage of the passion because we come too far for you to feel alone, you to let it walk over your heart.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 I know you see bugging most of the time, but I know deep inside he don't mean it. It gets hard sometimes, but I you've been we crying and needing somebody to talk to. Friend. I can tell I he's been lying and pretending that he's faithful and he loves no you.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 I can see it in your eyes. I can tell he's been lying and pretending can see it in the way you look. You don't have to be who you are. Just show what you're feeling, girl. You're my girl.